12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De haven van Rotterdam wil meer aandacht voor veiligheid bij de pleziervaart. Volgens de havenmeester zijn kleine schepen te vaak betrokken bij ongelukken. Afgelopen jaar waren er 14 ongelukken met pleziervaartuigen. Zo botste in mei een watertaxi op een sloep. 12 mensen vielen in het water, een aantal van hen raakte gewond. De havenmeester van Rotterdam wil de vaarregels beter handhaven... en mogelijk ook de maximumsnelheid op het water verlagen. De politie heeft drie mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest... bij de ongeregeldheden tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Het zijn twee Eindhovenaren van 32 en 25... en een 27-jarige man uit Helmond. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en zitten vast voor verhoor. Hier werden al 13 verdachten aangehouden. Zij zitten niet meer vast. De oprichting van een nieuw loket voor de schadeafhandeling door de gaswinning in Groningen heeft nog niet geleid tot een snellere afhandeling. Tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen wikkelde vorig jaar ruim 2400 claims af. Bij de NAM was dat een jaar eerder nog ruim 24.000. Voor dit jaar wordt beterschap beloofd. Precies een jaar geleden was er bij Zeerijp een aardbeving met een kracht van 3,4. De overheid besloot daarna om het afhandelen van de bevingsschade in eigen hand te nemen. Renault-topman Carlos Koon houdt vol dat hij onschuldig is. In een hoorzitting in Japan ontkende de topman van Renault... dat hij inkomsten heeft verzwegen. Koon zit vast in Japan omdat hij zou hebben gefraudeerd... toen hij bestuursvoorzitter was van Nissan en Mitsubishi. Naast het verzwijgen van een groot deel van zijn salaris... voor de Japanse autoriteiten... zou hij ook Nissan-fondsen hebben gebruikt... om persoonlijke verliezen te dekken. Koon werd geboeid met een touw om zijn middel... en op plastic sloffen de Japanse rechtszaal binnengebracht. Het weer, het waait vandaag flink. Op de Wadden is er mogelijk een kortspraak van een noordwestenstorm.